Schotse premier Salmon stapt op. Salmon verloor het referendum over onafhankelijkheid van Schotland... maar heeft met zijn campagne de regering in Londen wel tot concessies gedwongen. Premier Cameron heeft beloofd dat Schotland meer bevoegdheden krijgt. Volgens Salmon kunnen de onderhandelingen daarover beter door een ander worden gevoerd. De Veiligheidsraad in New York heeft een eerste voorlopig rapport besproken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de ramp met vlucht MH17. De Russische ambassadeur was kritisch en zei dat er veel vragen onbeantwoord blijven. Minister Timmermans heeft de strijdende partijen in Oekraïne nog eens opgeroepen de gevechten bij de rampplek te staken. Vanwege die gevechten kan de repatriëringsmissie nog niet opnieuw aan de slag in Oekraïne. Het is er niet veilig genoeg, zegt premier Rutte. Onderzoekers hebben de afgelopen week nog eens 14 slachtoffers van de rampvlucht geïdentificeerd. Zeven van hen zijn Nederlanders. In totaal is nu de identiteit bekend van 225 van de 298 inzittenden. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy keert terug in de politiek. Op zijn Facebookpagina schrijft hij dat hij opnieuw president wil worden. Zijn rentree werd al enige tijd verwacht. In 2017 zijn er weer presidentsverkiezingen in Frankrijk. De rechtbank in Amsterdam heeft een man veroordeeld tot 10 jaar cel wegens doodslag op een driejarige peuter. Er was 16 jaar geëist. De man van 39 had het jongetje over de reling van een galerijflat gegooid in Amsterdam Zuidoost. De dader was destijds verslaafd aan alcohol. Een oud-VVD-kamerlid en islamcriticus Ayaan Hirsi Ali is voorgedragen voor de Sakharovprijs. Dat is een prijs van het Europees Parlement voor een individu of organisatie die zich inzet voor mensenrechten. Er zijn in totaal acht genomineerden. Het weer, in het oosten en noordoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui weer. En het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 115 kilometer file, normale vrijdagavondspits. Ik noem de files vanaf 3 kilometer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 6 kilometer. Richting Amsterdam bij Muiderslot 3. A2 Utrecht richting Den Bosch bij de afrit Evelingen 3. Verderop bij de afrit Geldermalsen nog eens 3 kilometer. En bij Waardenburg nog eens 3. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden 3 en bij Zevenhuizen 3 kilometer. A16 Rotterdam-Breda na een ongeluk tussen Knopen Ridderkerk en Randweg Dordrecht 9 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A20 hoek van Holland richting Gouda. Wij knopen Terbrechtseplein 5 kilometer. A27 Utrecht Almere bij Beeldhoven 3. Op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Noordloos 4 kilometer en verderop voor de brug Gorkum nog eens 4.